Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Berlijn hebben enkele tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. De betoging werd door de politie beëindigd omdat veel deelnemers zich niet hielden aan de afstandsregels en geen verplicht mondkapje droegen. Op één plek ontstond een grimmige sfeer en werden zeker 200 mensen aangehouden. Ook in een aantal andere Europese hoofdsteden waren vandaag betogingen tegen de coronamaatregelen. Die waren minder massaal. Een schip van de Italiaanse kustwacht heeft op de Middellandse Zee 49 migranten van een reddingsschip opgevangen. De bemanning zei eerder vandaag dat verder varen met het schip niet verantwoord was. Er waren volgens hen op dagen bijna 220 getraumatiseerde migranten aan boord. Maar geen enkel land wilde hen toelaten. Of de overgebleven vluchtelingen ook van boord kunnen is nog niet duidelijk. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk hebben duizenden vrouwen meegedaan aan een verboden demonstratie tegen president Lukashenko. De oproerpolitie stond klaar, maar het kwam niet tot een grote confrontatie. Wel werd een onbekend aantal vrouwen opgepakt en afgevoerd. De betogers eisten dat gevangenen worden vrijgelaten, dat de politie wordt vervolgd... en dat er nieuwe verkiezingen worden georganiseerd in Wit-Rusland. Bij een proef met het terugbrengen van zeegras in de Waddenzee... hebben wetenschappers onverwacht succes geboekt. Ze spreken van een doorbraak omdat de planten zich nu ook spontaan verspreiden... tot ver buiten het proefgebied. Het zeegras verdween uit de Waddenzee na de aanleg van de afsluitdijk. Wetenschappers proberen al jaren om de plant terug te brengen... wat nu dus lijkt te lukken door een nieuwe manier van inzaaien. Bij het eilandje Grient bij Terschelling is al zo'n 170 hectare zeegras gegroeid... wat ook allerlei ander zeeleven aantrekt. Het weer, hier en daar nog wat stevige buien. Vanavond en vannacht alleen nog aan de kust. Vannacht verder droog met soms opklaringen en minimaal rond 12 graden. Morgen in de loop van de dag weer buien. Het wordt een graad of 21 en ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.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 Tell me what you need, I got the heat, I got the heat, I got it. Tell me what you need, I got I'm gonna shake it. Shake it. king kong kong king kong kong kong king kong kong king kong kong kong king kong kong king kong kong kong king kong kong king kong kong kong king kong kong king kong kong kong king kong kong king kong de recuerdos Malzo.